Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het luchtruim van Marokko wordt op 7 februari heropend, heeft de regering bekendgemaakt. Sinds eind november gingen er vanwege de Omicron-variant geen reguliere vluchten meer van en naar het land. De toerismesector kreeg daar steeds meer last van en had de overheid gevraagd om de grens weer te openen. De Marokkaanse regering kijkt nog onder welke voorwaarden reizigers straks het land weer in mogen. In Marokko is ruim 60% van de bevolking volledig gevaccineerd. De Nederlandse ambassade in Nairobi waarschuwt landgenoten in Kenia... voor een mogelijke terreuraanslag op westerse doelen en burgers. Ambassades van andere Europese landen komen met soortgelijke waarschuwingen. De informatie over de mogelijke aanslag is volgens de Nederlandse ambassadeur afkomstig van Frankrijk. Dat land noemt hotels, restaurants en winkelcentra als mogelijk doelwit. In Kenia is terreurbeweging Al-Shabaab actief, onder meer in de regio bij de Somalische grens. PVV-leider Wilders en minister Gus van Justitie en Veiligheid... hebben naar eigen zeggen een goed en prettig gesprek gehad over een tweet van Wilders. Dat laten ze weten op Twitter. Wilders benoemde in de tweet van eind december de Turkse afkomst van Gus. en schreef erbij, nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft... want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. Het bericht leidde tot veel boosheid in onder meer de Tweede Kamer. Een bewoner van asielzoekerscentrum Zwijkhuizen in Limburg heeft twee medewerkers ernstig verwond. Volgens de politie kregen ze hete olie over zich heen. De medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is verder niets bekend. De bewoner is aangehouden. Het AZC in Zwijkhuizen is gevestigd in een voormalig klooster in de bossen bij Geleen.